spoedige start. Dik de Hark met het NOS Journaal. Bij het Iraakse ministerie van Middellandse Zaken in Bagdad zijn minstens zes doden gevallen bij een aanslag met een bomauto. Er zijn tientallen gewonden. Donderdag vielen bij een serie aanslagen in Bagdad 70 doden. Irak lijkt sinds het vertrek van de Amerikanen in een spiraal van geweld terecht gekomen. De spanning tussen Soenieten en Shiiten is hoog opgelopen sinds de Shiitische premier al-Maliki de arrestatie heeft bevolen van de Soenitische vicepremier al-Hashemi. Hashemi zou een doodseskader leiden. Hij is naar Koerdisch gebied gevlucht. Voor de kust van de Filipijnen zijn 150 doden uit zee gehaald. zijn slachtoffers van de tropische storm Mashi, die tien dagen geleden tot overstromingen leidde op het eiland Mindanao. Het dodental is opgelopen tot boven de 1200. De meeste slachtoffers zijn gevallen in twee steden, maar de lichamen die nu gevonden zijn dreven 100 kilometer daar vandaan in zee. De autoriteiten hebben bij het zoeken naar slachtoffers de hulp van vissers ingeroepen. Milieuorganisatie Sea Shepherd probeert met een internetactie de Nederlandse actievoerder Erwin Vermeulen vrij te krijgen. Hij werd meer dan een week geleden opgepakt in Japan toen hij een transport van dolfijnen probeerde te filmen. Daarbij zou hij een van de dolfijnenjagers hebben geduwd. Sea Shepherd roept mensen op om het Japans ministerie van Buitenlandse Zaken te bestoken met telefoontjes en brieven om de Nederlandse activist vrij te krijgen. Op het Maleisische deel van het eiland Borneo is een zeer zeldzame kleine Sumatraanse neushoorn gevangen. Het is een vrouwtje en ze heeft de naam Puntung gekregen. Neushoornvrouwtje behoort tot een bijna uitgestorven soort. Ze zijn heel schuw, kleiner dan andere Sumatraanse neushoorns en worden maar zelden gezien. In 2008 werd al een mannetje van dezelfde soort gevangen. Hij kreeg de naam Tam. Natuurbeschermers hebben nu goede hoop dat de twee voor nageslacht zullen zorgen. Het weer bewolkt, zacht en druilerig bij een temperatuur van een graad of 11.